Manik Sampersen met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag heeft het convenant openbaar gemaakt... over de vreugdevuur in Scheveningen. In de afspraken uit 2016 tussen gemeente, hulpdiensten en bouwers... staat dat er houtstapels maximaal 35 meter hoog mogen zijn... en dat hout boven die hoogte moet worden weggehaald. Eerder was al duidelijk dat het vreugdevuur in Scheveningen 13 meter te hoog was... Ondanks dat gaf burgemeester Krik op Oudjaarsdags toestemming om de stapel aan te steken. De vonkenregen die toen ontstond veroorzaakte veel schade. Opinieblad Nieuwe Revue werkt niet langer samen met freelancejournalist Peter Blazic. Ook zijn 27 verhalen van hem ingetrokken. De Groene Amsterdammer ontdekte dat de journalist jarenlang verhalen schreef... op basis van bronnen die niet te achterhalen zijn. Zo waren er citaten van niet bestaande psychologen... Blazic zegt tegen de groen Amsterdammer dat hij wel degelijk mailwisselingen had met zijn contacten, maar bewijs levert hij niet. Eerder werd hij betrapt op plagiaat bij HP De Tijd en Elsevier. Zanger Chris Brown, die in Parijs vastzat op verdenking van verkrachting, is vrijgelaten. Volgens justitie in Frankrijk wordt er nog wel onderzoek gedaan... maar kan Brown gaan en staan waar hij wil. Hij hoeft er geen borgsom te betalen. De zanger en nog twee mannen werden van verkrachting beschuldigd door een 24-jarige vrouw. Brown zegt dat hij onschuldig is. De menselijke resten die zaterdag in een koffer in Amsterdam werden gevonden... zijn van een vrouw, heeft de politie bekendgemaakt. De koffer werd gevonden langs de oever van het Zeeburger eiland. Wie het slachtoffer precies is, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om een blanke vrouw... die vermoedelijk tussen de 20 en 50 jaar oud was...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 different faces with no names, faces I have never. faces, no names, places I've never been before. And every day it's same thing, different faces, no names. begin to wonder. van Zandvoort. again het ritme van de winter. crashing in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. judge. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. We're the Sultans of Swing. a crowd of young boys there fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform. call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.